Ismaël de Bruin met het NRS Journaal. Hamas heeft opnieuw een groep gijzelaars vrijgelaten. Het zijn 17 mensen, onder wie 14 Israëliërs. Ze zijn tussen de 4 en 84 jaar oud. Onder hen is ook een meisje met de Israëlische en Amerikaanse nationaliteit... zegt de Amerikaanse president Biden. Later vandaag komen er nog 39 Palestijnen vrij... die in Israëlische gevangenissen zaten. De laatste ruil is waarschijnlijk morgen... als er een einde komt aan de gevechtspauze van vier dagen. Onder meer de VS en Qatar doen een poging om de pauze te verlengen... zodat meer gijzelaars kunnen vrijkomen. PVV-senator Van Strien begint morgen aan zijn verkenning voor een nieuw kabinet... ondanks dat zijn naam wordt genoemd in een fraudezaak. NRC meldt dat hij door zijn vroegere werkgever wordt beschuldigd van oplichting en omkoping. Er zou ook aangifte zijn gedaan. In een verklaring noemt Van Strien de beschuldiging ongegrond. Hij heeft contact gehad met zijn partijleider Wilders en Tweede Kamervoorzitter Bergkamp. En hij zegt dat hij doorgaat met zijn werk als verkenner. Morgen ontvangt Van Strien de partijleiders Wilders, Timmermans, Jessiel Gus en Jetten. Schiphol krijgt een nieuwe topman, Pieter van Oort. Op 1 juni volgend jaar gaat hij aan de slag voor een termijn van vier jaar. Van Oort komt van maritiem dienstverlener Van Oort... bekend van baggerwerk en het leggen van kabels voor windparken op zee. Volgens Schiphol is hij een ervaren leider die zich inzet voor duurzaamheid. Van Oort wordt bij Schiphol de opvolger van tijdelijk topman Ruud Zondag. Max Verstappen heeft ook de laatste Formule 1 Grand Prix van dit seizoen gewonnen. In Abu Dhabi bleef hij Charles Leclerc, Charles Leclerc en George Russell voor. Het was Verstappens negentiende overwinning dit seizoen. Mogelijk krijgt hij nog een tijdstraf van 5 seconden voor een overtreding bij een pitstop... maar dat brengt zijn zegen niet in gevaar. Het weer is bewolkt met af en toe regen of motregen. Temperatuur daalt naar 3 tot 6 graden. Morgenochtend gaat de regen in Limburg over in sneeuw. Op andere plekken blijft het langer regenen. In de middag en avond valt er in het oosten en midden van het land ook sneeuw die lokaal blijft liggen.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 Dan stond altijd mijn eten klaar. Dan kon ik altijd klauwen jassen. En hoefde nooit meer af te wassen. En nooit meer op mezelf te passen. Het was ook slecht weer in Spanje, dus ik hield het daar niet droog.